Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gaat met de huidige plannen van de provincies en het Rijk niet lukken om de doelen te halen voor de natuur, stikstof, het klimaat en het water. Dat concluderen onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM. De deskundigen noemen het onrealistisch dat de gestelde doelen de komende 10 jaar volledig worden gehaald. Zo moeten boeren meer kostbare en vergaande maatregelen doorvoeren en er is veel meer natuur nodig dan nu is afgesproken. Volgens de onderzoekers moet het Rijk scherpere keuzes maken... en bepalen welke subsidies echt zinvol zijn. In Duitsland zijn afgelopen avond tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen extreem rechts. Het grootste protest was in Hamburg, waar meer dan 50.000 mensen op de been waren. Sinds begin dit jaar zijn er protesten tegen extreem rechts... en de rechtsradicale partij Alternatieve Vuur Duitsland... Aanleiding is de onthulling over een geheime ontmoeting... waarin zou zijn gesproken over het uitzetten van miljoenen migranten... ook als ze de Duitse nationaliteit hebben. In het Franse wintersportgebied Le Mont d'Or... zijn vier skiers om het leven gekomen door een lawine. Ze waren onder leiding van een gids met een groep aan het tourskiën... vermoedelijk buiten de pistes. Le Mont d'Or is een wintersportgebied in het midden van Frankrijk... niet ver van de stad Clermont-Ferrand. In Syrië zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen toen een landmijn ontplofte. Dat gebeurde volgens het Syrische persbureau Sana in de Raqqa-woestijn... waar de slachtoffers op zoek zouden zijn geweest naar truffels. De landmijn was waarschijnlijk achtergelaten door IS-terroristen. Het weer in de zuidelijke helft van het land gaat het regenen. De temperatuur ligt vannacht tussen de 0 en 5 graden.